Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamer, denk alsjeblieft na over een avondklok. Dat zei premier Rutte in het debat over de coronamaatregelen. Het kabinet laat nu uitzoeken of een avondklok een goede optie is om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Maar oppositiepartijen zien het echt niet zitten. Het is een te vergaande inperking van de vrijheid. En denk eens aan mensen die de hele dag thuiswerken, hun kinderen thuisonderwijs moeten geven. En die s'avonds dolgraag een luchtje scheppen om deze zware tijd vol te houden. Bij onder meer D66 en de PVV komt het plan daar echt niet in. Toch hoopt premier Rutte dat de partijen er nog eens over willen nadenken. Ik wou als een stekker dat we überhaupt moeten nadenken over een avondklok. Totaal met hem eens. Maar we kunnen ons nu niet de luxe veroorloven om dit te doen. Dus alsjeblieft, heer Wilders en meneer Jette en anderen Gooi nou geen instrumenten weg. De politie in Rotterdam en Nieuwekerk aan den IJssel heeft bij invallen in woningen meerdere wapens in beslag genomen. Aanleiding voor die invallen was een drillrap-video waarin die wapens te zien waren. Er is niemand opgepakt, wel wil de politie binnenkort een hartig woordje spreken met de eigenaren van de wapens. Een Olympisch zwemkampioen uit Amerika moet mogelijk voor lange tijd de bak in. Hij is door oud-coaches en oud-teamgenoten gespot op beelden die zijn gemaakt tijdens de bestorming van het Capitool vorige week. Hij viel op door zijn afgetrainde postuur en doordat hij een Olympisch trainingsjack aan had. In een dagtijd is er al dik 10.000 euro opgehaald voor opa Knex, Anton van 76 uit Breda. Hij bouwde een metershoog reuzenrad met het speelgoed Knex en zette dat twee jaar geleden neer in het trappenhuis van zijn flat. Afgelopen weekend was het rad ineens verdwenen, tot groot verdriet van de maker. Ja, ik zou het niet weten, meneer. Ik zou het niet weten. Want het is een gevaarte van bijna 2 meter hoog. We zitten hier op de tweede verdieping. Nou ja, hoe, hoe, krijg, je het, hoe krijg je het weg? Ja, via de lift. Via de lift naar beneden. Ik heb vannacht ook eh, praktisch niet geslapen. Veel mensen vonden het super zielig en begonnen daarom een inzameling. De teller van die actie staat nu dus al op meer dan 10.000 euro. En het weer nog in het noorden en oosten vanavond nog wat buien met misschien ook natte sneeuw. Daarna wordt het daar snel kouder tot wel min 5. In de rest van het land is het bewolkt en blijft het wel boven nul.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 But you can't predict the future, so just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you 谁了？ who will never leave your side. Sometimes. Yeah.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 so they asking it. Even David Blaine had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 todo Bring on the lad for someone I still don't know. Your mother and I can't wait to feel. Hold you or touch you. the sleep. Well, this world ain't all good, but I promise you, I will always be there, whatever you do. So bring on the light. the tears. see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 see. nasty curve It's simple and it's plain Finally in love again There's no way I'm gonna stop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 always but these dreams I have of you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 I ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side. You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too seriously. like a rug. Hottest target, Kawasaki, I ride it, ride it. Anaconda, yeah, baby, put your hand in my pocket. I ain't got time to be lying out of no doorway. Shot the West trying try and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today, icy like the Eiffel Tower, baby, yeah. Why you wanna It's like sirens. Oh.